Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De ANWB waarschuwt vakantieverkeer voor noodweer in de Alpen. Vooral in het noordoosten van Zwitserland en het westen van Oostenrijk wordt veel regen verwacht. Weerdiensten verwachten dat er vandaag op sommige plekken 250 mm regen kan vallen. Daardoor neemt de kans op verzakkingen en modderstromen toe. De ANWB verwacht ook vertraging op andere wegen naar het zuiden. Vanwege vakantieverkeer is er druk op routes naar het zuiden van Frankrijk. En in Duitsland worden files verwacht in het zuiden en rond Hamburg. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk roepen op tot een einde van de oorlog in Gaza. Dat schrijven ze in een gezamenlijke verklaring. De landen zeggen bereid te zijn om verdere stappen te zetten. Ze willen werken aan een twee-staten-oplossing voor vrede voor de Israëliërs en de Palestijnen. Bewoners van de Amsterdamse Wallen willen dat hun buurt een veiligheidsrisicogebied wordt. Dat vragen ze in een brandbrief aan de gemeente. Ze zijn de overlast door straatdealers en de dagelijkse incidenten met wapens beu. De gemeente en politie proberen al langer de overlast aan te pakken. Er kan bijvoorbeeld een straatverbod van 48 uur worden opgelegd, maar dat vinden de bewoners niet genoeg. In een veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren. In Almere wordt een filiaal van McDonald's gebouwd... nog voor de definitieve toestemming is gegeven. De fastfoodketen vindt het wachten op goedkeuring van de gemeente te lang duren. Over de komst van McDonald's in de ecologische wijk Oosterwold... is het al anderhalf jaar onrustig. Omwonenden maakten bezwaar, maar de gemeente had al een vergunning afgegeven. Over de bezwaren heeft de gemeente nog geen knoop doorgehakt... Als de gemeente beslist dat de omwonenden gelijk hebben... moet McDonald's op eigen kosten het restaurant weer slopen. Het weer. Het is droog en vrij helder. Overdag volgt een mix van zon en wolken en landinwaarts enkele buien.